Ik sta hier bij de Albert Heijn voor de deur een groepje mensen die niet helemaal lijken te snappen wat er aan de hand is. Ze willen hun boodschappen gaan doen. Maar binnen is het helemaal donker en voor de deur staat ook een afzetlint. Personeel bij de goedereningang staat ook nog een beetje versuft om zich heen te kijken. Even verderop is het kruispunt hier. Ook zonder werkende stoplichten. Die doen helemaal niks. En mensen moeten zelf maar een beetje uitvinden wie... Ja, die meneer moet even wachten, precies. Dat ging bijna fout. Ehm, mensen moeten zelf een beetje uitvinden hoe ze over moeten steken met de auto, met de fiets. Mensen staan eh, een beetje half te wachten, gaan vertwijfeld kijken wat ze moeten doen. Honderden mensen zijn geëvacueerd in het zuiden van Spanje, want het komt er met bakken uit de hemel. Enkele rivieren zijn overstroomd en twee mensen worden vermist. De Nederlandse ambassade in Madrid waarschuwt Nederlanders in Zuid-Spanje voor het weer. Ze zeggen dat iedereen goed het lokale nieuws in de gaten moet houden. En president Trump en president Poetin zijn al twee uur met elkaar aan het bellen. Het gesprek gaat over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. De laatste tijd is er met name vanuit Amerika fors geïnvesteerd in de verhoudingen met Rusland. Podcast De Dag sprak over de banden tussen de presidenten met Amerika-kenner Casper Thomas. Hij zou hun band omschrijven als mysterieus. Onderzoekers zijn er nooit precies achter gekomen wat hun precieze band is, zegt hij. Waar hebben die twee het over gehad in de vele gesprekken die hebben plaatsgevonden... waar verder geen verslag van is gemaakt, waar geen aantekeningen van zijn. Een deel van de gesprek gesprekken hebben ook plaatsgevonden eh, tussen Trumps twee presidentstermijnen in. Dus er is duidelijk sprake van, van een band. Maar de, de precieze aard en de precieze details, en dat heeft natuurlijk ook sterk mee te maken dat het zeker vanuit de Russische zijde nog, nogal moeilijk te doorgronden is, uh, zijn nog steeds altijd gewoon enigszins eh, mysterieus. Nou, dat wij zijn dus al even aan het bellen. Trump hoopt dat de Russen akkoord gaan met het Amerikaanse voorstel voor een staakt het vuren van 30 dagen. Oekraïne is al akkoord. Het Witte Huis laat al wel weten dat het gesprek tussen de presidenten goed verloopt. Het weer, de zon schijnt volop en het werd vanmiddag tussen de 9 en 12 graden. De komende dagen wordt het ook echt lekker met morgen al een graad of 15. En vrijdag tikken we bijna overal de 20 graden aan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9. Amstelveen richting Alkmaar. Voor het Velsen is de vertraging 10 minuten. Op de ring van Amsterdam tussen Amsterdam de Baarsjes en Knoopert Amstel 5 minuten oponthoud.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 Een meerderheid van het parlement vindt het goed dat het land zich daarvoor in de schulden steekt. Het gaat om honderden miljarden. Hongarije gaat de Pride Mars in Budapest verbieden. Het parlement heeft versneld een wet aangenomen waarmee het jaarlijkse evenement wordt verboden.